1 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De prijzen van gezond eten zijn de afgelopen 10 jaar harder gestegen dan die van ongezond eten, blijkt uit cijfers van het CBS. Groenten, fruit en magere zuivel waren vorig jaar gemiddeld 21% duurder dan in 2010. Ongezond eten, zoals snacks en sauzen, werd in 10 jaar gemiddeld 15% duurder. Snoep en ijs werden zelfs goedkoper. Het voedingscentrum vindt het verschil in prijsstijging zorgelijk... en vindt dat gezond eten goedkoper moet worden. Ook wordt gepleit voor een suikertax. De Syrische president Assad kan beginnen aan zijn vierde termijn. Bij de presidentsverkiezingen kreeg hij volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen. In de hoofdstad Damascus gingen aanhangers van Assad de straat op om de winst te vieren. Door de oppositie en het Westen wordt de verkiezingsuitslag niet serieus genomen. Op Bonaire worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Restaurants, cafés, casinos en bioscopen mogen weer open... en thuiswerken is niet meer nodig. Wel geldt nog overal de anderhalve meter regel. In maart was er nog een grote uitbraak op Bonaire... waardoor de enige IC op het eiland vol kwam te liggen. Inmiddels is het aantal nieuwe coronagevallen al geruime tijd laag... en ook zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Vakbonden FNV en CNV en werkgevers in de transport- en logistieksector... hebben een overeenkomst bereikt over een nieuwe CAO. Daarmee zijn de acties in de sector voor betere werkomstandigheden en meer loon van de baan. Als leden ermee instemmen gaan de lonen voor de 150.000 medewerkers per 1 juli omhoog met 3,5% en per 1 januari met 3,25%. Ook is afgesproken dat alle trucks een kachel en airco krijgen die ook werken als de motor uitstaat.